in de regio Tilburg en Waalwijk. Dit was het nieuws uit de Langstraat. Info en hits. Oh yeah! Dank je. En alvast een heel fijne zaterdagavond gewenst hier vanuit de studio in Waalwijk. Dit is live de Funky. Langs hadden we tot en met tot 7 uur, moet ik eigenlijk zeggen. Tot 7 uur dus langs Wim. Funk Night. We trappen af met een maxi speciale, de special Atomic Mix van Atomic Dog van George Clinton. Pure P-funk dus. Nogmaals, de funky tot 7 uur vanavond. This is a story of famous dog. For the dog that chases its tail will be busy. These are clapping dogs, rhythmic dogs, harmonic dogs, house dogs, street dogs, dogs of the world unite, dancing dogs. Yeah, counting dogs, funky dogs nasty dogs. Atomic love. must I feel like that? What must I taste to get? Look what the dog in me. Why must I feel like that? Why must I taste the cat? Look but the dog in me. Why must I feel like that? Why must I taste the cat? Nothing but a dog in me. Do the dog, catch it, dog, catch it do the dog catcher. Do the dog catcher. Dog catcher. Do the dog catcher. Dog catcher, baby, do the dog catcher. Ooh, why must I feel like that? Why must I chase the cat? Nothing but the dog in me. Why must I chase the cat? Doggy Dog, dat ken je misschien ook nog wel, dat nummer. Dit is daar de voorloper van. George Clinton, Atomic Dog was dat. Je de Special Atomic Mix Hierbij bij Langs gaat Funk Night. Tijd voor de playlist. Funk Deluxe is het Cheese, What I Need. bij langs hadden we een Funk Night. She's what I need. Het is 13 over 5 en hier is New Edition. supposed to do. There's magic in the way you talk, music in the way you walk. I wanna dance the rhythm of your body. I'm in love, and it's all your fault. you, baby, make a blind man see. Ooh, baby, take control of me. Said you, baby, burning inside. Ooh, baby, this feeling I can't hide. When you call my name, ooh, nothing stays the same. Ooh, you set my soul on fire. ooh, You're my heart's desire. You make me say, you're really something. You've got a loving in the palm of your hand looking so fine. I'm so glad you're mine, all mine. You're always on my mind. Don't know what I'd do without you. I would never ever give you up. i I'm so crazy about you. You, baby, make my life complete. about you, baby. Without you, i go crazy. Cause your love is a part of my life, and you. Baby Souvenir. Een souvenir 1983 was dat van Ron Richardson. Daarvoor hoorde je New Edition en School. En dit is Oh She Brown. Nummer ken je wellicht wel van... Uh, Rick Astley dus. Maar dit is het origineel. Whenever you need somebody. is the one that really knocks me out on the cover of every magazine. So real, she's so real. She's one of a kind. She's a kind of girl. Don't you know how big she is? Knocks me off my feet. She's She's my lover, my cover girl. So fine. She sits on my mind. She's you. Makes my body weak. She's a cover girl. Cover girl. Picture perfect face. A thousand words or more could never explain. And cover girl. You are the one Eh, die plaat heb je ook nog van eh, Johnny Camper van BT Express. Twee versies die erg veel op dit lijken. Dit was het origineel en eh, ja, volgende week dan gaan we gewoon Johnny Kent draaien, vind ik. <laughs> Beloofd. Souvenir nu. En wat voor een. Michael Jackson, 1982 van de LP Thriller. Hoe je nu wanna be starting something. De Funky, langs gaat wij Funk Night. Het is 2 over half 6 precies. Eh, naar uit eh, en 1982 en 83 was het erg populair. en stond in allerlei eh, hitparades. Maar in 82 kwam de LP Thriller uit. En dit was het openingsnummer destijds. En nu nog steeds natuurlijk 13 miljoen exemplaren van verkocht. Dus zijn populairste album aller tijden, zeg maar. Hier, bij langs Funk Night en een souvenir. En hier zijn de Covergirls. pas in 2004 is gelekt, maar komt oorspronkelijk uit 1989. Langs we een Funk Night. Hier is Billy Griffin. Save your love for me is here. How long can you go without making love? With somebody's arms around your waist, pulling you tighter, dance after dance, begging you for one night stand. Point 9, een souvenir 1985, All of Me, All of You. Productie van Richard Dimples Fields, waar ze ook eerst een achtergrondkoortje voor waren. Langs hadden we een Fun Night, is er dadelijk met deel 2 na het nieuws van 6 uur. Dan beginnen we met Change and Turn On Your Radio. Wat mij betreft, tot zo. Daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Hoe zorg je dat het coronavirus zich niet zo snel verspreidt? Was regelmatig je handen met water en zeep. Geef elkaar geen hand. Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes die je na gebruik weggooit. Meer weten? Ga naar www.rivm.nl slash coronavirus. Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl de klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk.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 Daarvan liggen er 28 in een ziekenhuis in Duitsland. Voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk acute zorg zegt dat dit met een totaal aantal van 1098 IC-patiënten binnen de normale capaciteit valt. Volgens voorzitter Gommers van de Nederlandse Vereniging van IC's kunnen de operatiekamers en uitslaapkamers weer gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn als het aantal coronapatiënten op de IC's onder de 700 komt. De politie van Arnhem heeft een 39-jarige man gearresteerd in verband met de zeker 17 autobranden van de afgelopen 14 dagen in de stad. Van hoeveel brandstichtingen de opgepakte man wordt verdacht is niet bekendgemaakt. Vooral in de wijken Klarendal en Presikhaaf gingen de wagens in vlammen op. In die wijken surveilleerde de politie extra. Die patrouilles gaan gewoon door en mogelijk volgen er nog meer arrestaties. Vanaf maandag is het in Spanje verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer om een nieuwe toename van coronabesmettingen te voorkomen. Premier Sanchez heeft dit besloten omdat de Spanjaarden sinds vandaag meer bewegingsvrijheid hebben gekregen. Begin volgende week zullen 6 miljoen mondkapjes over het land worden verdeeld. Nog eens 7 miljoen gaan er naar de lokale autoriteiten. En in het Amsterdamse havengebied zwemt een dolfijn die een vrachtschip volgt dat vanuit Frankrijk naar Nederland voer. De dolfijn passeerde vanochtend samen met het vrachtschip de sluizen van IJmuiden richting het Noordzeekanaal. De website van stichting SOS Dolfijn heeft het over een tuimelaar die gevaar loopt in het havengebied waar veel wordt gevaren. SOS Dolfijn roept op Facebook op om niet te komen kijken in de haven. Niet alleen vanwege de coronamaatregelen, maar ook omdat het drukte kan leiden tot het verstoren van de hulpverleningsactie om de dolfijn te redden. Het weer is helder met in het oosten nog af en toe wat regen bij een matige aan zeevrij krachtige westenwind. Vannacht is het bewolkt bij een graad of 5. Morgen opnieuw bewolkt met kans op regen, maar smiddags is er meer zon. Dan wordt het tussen de 13 en 18 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is het Langstraatnieuws. Mario Bilate is voetballer bij RKC Waalwijk. En hij heeft wel een bijzondere levensloop op zijn cv staan. Ja, dat klopt. Eh, mijn moeder is, uh, is Russin. Mijn vader is eh, Ethiopisch. Die studeerde toen destijds in, in Moskou. Daar hebben mijn ouders elkaar leren kennen. En daar ben ik uiteindelijk ook geboren. En daar heb ik anderhalf jaar gewoond voordat ik verhuisde naar Nederland. ja, het is uiteindelijk op een eh, ingewikkelde manier tot stand gekomen. Maar eh, het is een apart verhaal, dat ben ik met je eens. Het sporten met kinderen in deze regio is weer van start gegaan. Maar toch zijn er verschillende sportverenigingen waar een andere manier van het afzetten van de kinderen geldt. En daar moet op een verschillende manier mee omgegaan worden. Zo zegt wethouder van den Hoofdweb. Eh, ja, klopt. Het zal, eh, ja, het zal per plek eh, verschillend zijn hoe gemakkelijk het is om eh, zeg maar, toe te laten dat de regels die versoepeld zijn ook uit kunnen voeren. Maar wij gaan ook, en dat vragen we ook van de, van de verenigingen die daaraan deel gaan nemen. Als ze deel gaan nemen, dan vragen we ook dat ze de maatregelen ook naleven. Dus de, de, dus de regeltjes naleven. En daar waar er problemen zijn, dat ze daar zelf in eerste instantie naar kijken. En wij kunnen daar met de werkgroep ook nog naar kijken om daar eh, een eh, helpende hand eh, toe te, steken. Maar we zullen natuurlijk wel erop hameren dat er wel de veiligheid en de, zeg maar, de regels ook nageleefd kunnen worden. Dus het moet ook mogelijk zijn. En ik denk dat als daar op een goede manier mee wordt omgegaan, dat het ook daar mogelijk moet zijn om die kinderen daar op een veilige manier te halen en te brengen. En verder nog wat kort nieuws. Een 33-jarige Poolse man is afgelopen vrijdag in Kaatsheuvel mishandeld door drie dronken landgenoten. En Altena zet momenteel vaart achter drie nieuwe kazernes. Het is een miljoeneninvestering. En men is bezig met een onveilige kruising in Sprangen-Pelle. Alleen de boel loopt vertraging op, omdat een vleermuis daar de boel aan het terroriseren is. En er wordt miljoenen euro's geïnvesteerd voor het behoud van banen. Het geld gaat naar 2820 werkgevers in de regio Tilburg en Waalwijk. Dit was het nieuws uit de Langstraat. Info en hits. Funky. Funknight. Mm. in de playlist van Langs Wim Funk Night. Op deze 2 mei 2020, aflevering 128 is dit. Souvenir nu, 1982. Xavier, do it to the max. Het is bijna 10 over 6. to the point of pleasure. You'll give me a holiday. Cause baby, I'm the way you are. You say you want the top of the line. a man you like me. About, baby, what you yeah, talking about? Yeah. What you talking about? speciale mixie, mix, mixie, nieuwe, nieuwere mix zeg maar van Woody Wood. Ook niet heel nieuw, maar in ieder geval nieuwer dan die van mezelf. Before I Let Go was dat hier bij de Funky. celebrate life. I'm gonna party all night, yeah. I ain't got no chains on me. I remain forever free. No promises to keep. Tell you what I'm gonna do. I'm gonna try and reach the moon. Tonight's the night. Gonna party yeah. Tonight's Gonna celebrate it all night long. Yeah. Tonight's Gonna party till the break of dawn. Gonna party, gonna party, party. Tonight's Gonna celebrate it all night long. Forget about tomorrow. I'm feeling so fine feeling of flight. Doing alright, having a good time. Yeah. When feeling gets so sweet, I can never get to sleep. Something just come over me. I tell you what I'm gonna do. I'm gonna try and reach the moon tonight's the night. Gonna party till the break of dawn. Tonight's the night. Gonna celebrate all night long. Forget about tomorrow. Hold on tight, cause you know when the feeling is right. You won't spend the rest of your life going on, going on. simplicity. You don't like less complex. I got a spooky feeling. You just want me for the sex. The thrills of it, the chills of it, the spills of it. You just want me for the sex, the sex of it. friends, but that didn't get you off. French cologne, a hundred bucks an ounce. All you did was call. You say you want simplicity, you don't like love complaints. But I got a spooky feeling, you just want me for the sex. The thrills of it, the chills of it, the spills of it. Baby, baby, you just want me for the sex. Just want me for the sex. The sex of it, the sex Excuse me, darling, but uh, do you think you could uh, put some clothes on? Thank you. The sex of it. The sex of it. Make you understand that's all I wanna do. Damn my life, I'd rather spend it all with you. I could love you anymore. I guess I'll hit your not face you with just won't be focusing. The thrills of it, the chills of it, the spins of it. You just won't be focusing. The thrills of it, the chills of it, the spins of it. You just won't be focusing. Oh, oh, oh. do you think it's possible that you could cover your outer extremities? Because I am expecting some people uh, to come over to the house. Give it, give it, give it, give it. Eerst hoorde je uh, T-Connection and Tonight's the Night. Na Kid and Coconuts uit de playlist The Sex of It was dat. En dit is heel speciaal werk. Annabella. Don't Dance with Strangers. Gaat hier om Annabella Lewin. De zangeres van Wow, Wow, Wow. Toch een heel ander muziekje. <laughs> Zoals, uh, ja... Een klein beetje van uh, postpunk, new wave. Nou, dit soort werk. Disco. Funky, zeg maar. 65 en ze kwam naar Engeland op driejarige leeftijd. En ze werd de singer van de band Bow Wo Wo op 13-jarige leeftijd. ze is ontdekt door Malcolm McLaren. Kwaliteit dus. Don't Dance with Strangers was dat. Langs de band Funk Night. Your Brian Peoples now. Anytime. Thank Thank you. maxi-versie van Speculation was dat hier bij Langstraat en Funk Night. Dadelijk na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade op deze zaterdagavond. 2 mei 2020, aflevering 128 is van The Funky van Langstraat FM Funk Night. Nuance en Vicky Love, Just Love You. because I would ons gewend bent hier op de zaterdagavond. Zoals dit. Sherilyn was het. En Fidelity. Souvenir nu. nu. Oh, oh, oh, oh. Ja, ik moet ze toch even onderbreken. Jammer, maar uh, hij duurt 7 minuten deze plaats. Souvenir dus nu van Attitude. We got the juice 1983. Attitude, souvenir van Attitude. Uit 1983 komt het. En we gaan eruit met Bill Withers, de man die eh, op 30 maart jongsleden is overleden. Deze plaats staat in de playlist daarom. Hij gaat hier al een aantal weekjes mee. Nou, dadelijk na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Geniet met hem en eh, ons hoor je volgende week weer op dit tijdstip hier op Langstraat FM. Maak het leuk, maak het funky. If it's only cause you're waiting If it's in your mind it's ever it might be wonderful, but you feel you have to fight.